Herman Vriend met het NOS-journaal. Noord-Korea ten een satelliet in de ruimte te brengen, ondanks protesten van landen als de VS, Japan en Zuid-Korea. Vorige maand beloofde Pyongyang te stoppen met raketlanceringen in ruil voor voedselhulp. Maar vrijdag kwam het daarvan terug. Noord-Korea wil met de lancering de 100ste geboortedag vieren van de stichter van het land, Kim Il-sung... In een verklaring zegt Noord-Korea dat het vreedzame bedoelingen heeft, maar internationaal wordt gevreesd dat Pyongyang de raketlanceringen gebruikt om kernwapens mee te ontwikkelen. In Jemen is een Amerikaan gedood. Hij werd door twee gewapende mannen op een motor doodgeschoten toen hij naar zijn werk liep. De moordaanslag was in Thais, de tweede stad van het land, iets ten zuiden van de hoofdstad Sanaa. Volgens de autoriteiten in Jemen zijn de daders militanten die banden hebben met Al-Qaeda. In een pizzeria in Australië is het bedienend personeel gewoon doorgegaan met werken toen de kok een hartaanval kreeg en daaraan ter plekke overleed. Terwijl de 43-jarige man op de grond werd gereanimeerd, stapten zijn collega's over hem heen om bestellingen uit de keuken te halen. Ook werden nog nieuwe gasten naar een tafel geleid. De Australische arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. De eerste Formule 1 race van het seizoen is gewonnen door Jensen Button van McLaren. De Brit ging in Melbourne als eerste over de finish met twee seconden voorsprong op titelverdediger Sebastian Vettel van Red Bull. Buttons teamgenoot Lewis Hamilton, die van pole position was gestart, eindigt als derde. De tweede Grand Prix race is volgende week in Maleisië. Het weer, ochtends wat regen, vanmiddag droger met af en toe een bui en tijdelijk wat zon. Middagtemperatuur 9 graden aan de kust tot 12 graden in het zuidoosten. Morgen is het zonnig, maar voelt het door de wind fris aan. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A28 zolle richting Amersfoort staat tussen Amersfoort en Knoop het Hoevelaken een file van 2 kilometer.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 Oh, the lazy, lazy river in the new day sun. You can linger for a while in the shade of trees away your troubles, baby. Dream a dream of me. I'm a lazy river where that robin song awaits oh, that bright new morning that we can roll along. There may be blue skies up above Oh, up a lazy river with me. Oh, by that old mirror on the lazy, hazy river in the new day sun. You can linger for a while in the shade of a tree. with me. Yeah. Michael Bublé, Up a Lazy River. Een heel oud nummer, een New Orleans nummer. Gezongen door deze jonge Canadese zanger in opkomst. Al lang niet meer, maar eh, deze jonge zanger in het tweede uur van ZFM Jazz. Het eerste uur luisterde u naar de muziek van Fred Koonsberg, die nu achter de knoppen zit. En het tweede uur ga ik voor u vullen met weer allemaal mooie dingen. Michael Bublé eh, is eh, geïnspireerd geweest door eh, de muziek van de groten, waaronder Frank Sinatra. Het aardige is dat mensen als Sinatra ook op de momenten dat ze volgroeid waren, weer andere wegen gingen inslaan. Eh, waar, en een van die wegen is dat ze duetten gingen opnemen. Weer met andere grootheden. En zo wordt het steeds maar vermenigvuldigd. Een van die voorbeelden daarvan is eh, een hele mooie opname van Sinatra met Carlos Gobim in het nummer Fly Me to the Moon. Francis, let's fly Fly me to the moon and let me sing among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.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 In other words, I'm in love with you. my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and do adore. In other words, door slechts een quintet. Eh, Dizzy Gillespie. Met Al Jones op de drums. En Billy Graham op de sax Uit 1952. De trompet, dat is een instrument waar ik vandaag even zou willen blijven stilstaan. Omdat het eh, natuurlijk in de jazzwereld een, uh, een hele grote rol speelt. Welk instrument niet overigens. En big bands zijn ook heel vaak gebaseerd op de leidende rol van trompetisten. En een van de eh, mensen die in de oertijd, eh, in de oervorm van de big bands en de trompetten eh, worden genoemd, is natuurlijk Harry James. En daar gaan wij nu horen een stuk en dat heet de Trumpet Blues. come home Said she's gone I stay worried all the time So baby won't you please come home You know your daddy's all alone I have tried but all in vain no more to call your name Since you left, you know you broke my heart But that'll never make us part Every hour in the day You can hear me say Baby, won't you please come home to your daddy won't you please come home? said you is hard That should never make us part By every hour in the day You can hear me say Baby, won't you please come home I need a little loving Baby, won't you please come home Baby, where have you been? Why don't you come home to daddy? Baby, want you please come home begging once more Baby, want you please come home baby Baby, you please come home Onmiskenbaar Ray Charles in zijn element uit de tijd dat hij nog mooi met kleine eh, groepen speelde. Heel veel eigen composities natuurlijk ook in die tijd maakte. We waren bezig met de trompet in het zonnetje te zetten. Een mooi voorbeeld daarvan is eh, Lee Morgan. Die samen met Sonny Clark op de piano, Doug Watkins op de bas, Arthur Taylor op de drums een nummer heeft opgenomen in 1958, Candy. met Candy. En hartelijk dank aan de drummer Arthur Taylor die met zijn brushes de mooie fill-ins maakte. Uh, eh, ZFM-luisteraars, wij worden regelmatig verrast door het feit dat eh, steeds meer mensen de weg weten te vinden naar ons met hun eh, collectie oude LP's, jazz-LP's die ze dan kwijt willen. Wij zijn er heel erg blij mee. Regelmatig krijgen we dat aangeboden. En we maken er dankbaar gebruik van. Zo hebben we afgelopen week weer een partijtje gekregen van luisteraars. En daar zaten eh, pareltjes tussen. Waaronder een opname, een LP van de Peddlers. Dat was eigenlijk een popgroep uit de jaren 60. En die zijn eh, heel bekend geworden. Die, dat is heel typisch. Die zijn in de popwereld eh, waren heel populair. Terwijl ze ook een enorme mooie link naar de jazzmuziek hadden. En een voorbeeld daarvan eh, is eh, een nummer van Cole Porter, Love Sale. En de Pellers zijn natuurlijk in onze herinnering blijven hangen vanwege de, het bijzondere gebruik van de, het Hammond-orgel, de Hammond Sound. En de bassist, dat was heel bijzonder, die speelde niet op een eh, contrabas, maar die had een, een fretloze elektronische, elektrische bas. We gaan luisteren naar de Peddlers Love for Sale. Love for sale Advertising young love for sale Love that's fresh and still unspoiled Love that's only slightly soiled Love for sale would like to sample my supply. Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. And the poet's pipe of love in a childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old oh, love, new love, everything but true love for sale. Appetizing young love for sale. If you wanna buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. cellar for sale. If you wanna buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Now tell me, who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Love for sale. Bird of Paradise, gespeeld door Miles Davis. Dit nummer past natuurlijk in ons eh, rode draadblokje, wat we nu laten horen, eh, de trompet. Vanaf, eh, met ingang van heden, heb ik een, een nieuw rubriekje bedacht voor de uitzendingen, de ZFM-uitzendingen. Dat is een terugblik naar een Nederlandse grootheid, per keer een ander die zijn, zijn of haar sporen heeft verdiend in de jazzmuziek. Gisteren heb ik een gesprek gehad met Ad van den Hoed, 86 jaar inmiddels, die eh, jarenlang eh, genoemd werd de Nederlandse Benny Goodman. Hij heeft uh, jarenlang een eigen programma gehad op de Nederlandse radio. Heeft heel lang gespeeld in het Orkest en daarvoor in de Skymasters. En heeft heel veel opgenomen met uh, kwartetjes en quintetjes. Wij eh, vinden het leuk om nu iets te laten horen van een LP uit de jaren 60 denk ik. Somebody Love Me. Grandfather's Waltz. We hebben weer een LP op de draaitafel liggen. En daar staat muziek op van met Matthews. Met Matthews, oorspronkelijk een Nederlander, Mathieu Schwartz uit Den Haag. Die is eh, naar Amerika vertrokken, is daar groot geworden... Heeft gespeeld met allemaal grote jongens. Herbie Man, Kenny Clark, Hank Jones, eh, eh, Johnny Coltrane. Nou, van alles en nog wat. En ehm, is, heeft in Nederland nooit de erkenning gekregen eigenlijk eh, die hij nodig had. Of die, die hem toekwam, laat ik het zo zeggen. En heeft prachtig gespeeld. Ik weet nog een leuke anekdote. Ik speelde ooit met Johnny Meijer ergens. En toen kwam uh, met Matthews binnen. En Johnny Meyer was de Johnny Meijer, de gewone Johnny Meijer. En met Matthews was de Amerikaanse grootheid. En die werd helemaal eh, eh, omringd door allemaal mensen. En die zeiden ook eens wat spelen. En die had zijn eigen accordeon bij zich. Die begon te spelen. Waarop de heer Meijer zei, wacht eventjes, wacht even zeg. Wie is hier de baas? En die twee die hebben, uh, die gingen elkaar overtroeven. Een battle gingen ze houden. Waarbij ik moet erkennen dat Meijer meer dan de baas was. En het was een onvergetelijke avond, want uit het diep van hun tenen kwamen de improvisaties. Wij gaan nu het orkest met Matthews horen.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 Thank you. till you faced each dawn with sleepless eyes. How could you know what love is? What love is? What love is? Chet Baker. Don't Know What Love Is. Een opname uit 1955. Als je het zo hoort, dan denk je, hij staat hier in de studio. In het kader van de trompet gaan we nu naar iemand anders. Fred Navarro. Trompet. Don Lenfer. Tenorsax. Onze Max Roach op de drums. Dat belooft wat te worden. Linton Gardner piano en Tommy Potter op de bas. En het nummer Move. Dat was uh, Move door Fred Navarro. We gaan het laatste nummer draaien. En dat is de big band van eh, Buddy Rich. Met Moments Notice. Daarmee nemen wij afscheid van u eh, als luisteraar van CFM Jazz. Vandaag gepresenteerd en geproduceerd door Fred Kroonsberg en Peter den Boer. Als u LP's over heeft en u weet er geen raad mee. We hadden het al gezegd. Geef ze aan ons. We gaan ze draaien en we zijn er heel blij mee. Fijne zondag en tot de volgende week. 5.